Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair minister Hoekstra geeft toe dat hij zorgvuldiger had moeten zijn. Hij ligt onder vuur vanwege een omstreden belegging. 12 jaar geleden investeerde Hoekstra dik 26.000 euro in het bedrijf van een vriend. Dat bedrijf was op papier gevestigd in een belastingparadijs om maar zo min mogelijk te hoeven afdragen. Niet illegaal, maar ook niet chic, zei de minister zojuist in de Tweede Kamer. Wij allemaal, zeker ook ik, kijken anders tegen dit soort zaken aan dan vijf of eh, tien jaar geleden. Eh, maar dat neemt niet weg dat ik zelf vind dat ik destijds echt alerter had moeten zijn. In 2009, maar ook in de jaren daarna. Ik heb hier zelf te weinig aandacht aan besteed en dat neem ik mezelf ook kwalijk. Scholen mogen niet discrimineren of antidemocratische ideeën verspreiden. Dat zegt de onderwijsraad. Op sommige scholen worden LHBTI-leerlingen bijvoorbeeld anders behandeld. Die scholen zeggen dat het kan omdat het onder de vrijheid van onderwijs zou vallen. De raad is het daar niet mee eens en vindt dat er duidelijke regels moeten komen. Een gijzeling in een gevangenis in Frankrijk is voorbij. Een gevangene die vastzit voor moord en verkrachting gijzelde vanochtend twee bewakers... Een van de twee liet hij vrij snel gaan. En volgens de Franse minister van Justitie gaf hij zich na drie uur over. En het ging de afgelopen dagen veel over de benzinepaniek in Engeland. Daar zijn te weinig vrachtwagenchauffeurs om alle tankstations te bevoorraden. Maar ook hier in Nederland is een groot tekort. Veel truckers gaan met pensioen en er zijn veel vacatures. Het is wel goed nieuws voor de mensen die nu een opleiding doen, want het werk ligt voor het oprapen. Er stond een eh, vacature open bij de baas van mijn man. En eh, toen ik op de basisschool zat, wou ik al heel graag vrachtwagenchauffeur worden. Dus wel prettig voor de baangarantie. Ja, dat zeker. Je hoeft niet bang te zijn dat je geen werk hebt straks. Want op dit moment zijn er 10.000 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Het weer nog, het regent op veel plekken. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen opnieuw veel regen met misschien ook onweer. Het wordt dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging was er op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daar was een ongeluk. De rijstroken zijn weer vrij. Tussen knopend Eemnes en naar de vesting nog wel dik 20 minuten vertraging. Ook veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Breuken en Maarsen 5 kilometer met bijna 20 minuten op onthoud. Extra drukte op de A4 Amsterdam-Den Haag. En daar gebeurde ook nog een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden tussen Schiphol en Zoeterwoude Rijndijk. Ruim 20 kilometer file met meer dan een uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens 10 minuten vertraging.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 Ook andere cijfers duiden op een voorzichtig stijgende trend. Twee bedrijven die frituurvet recyclen zijn beboet wegens kartelvorming. Ze hadden verboden prijsafspraken gemaakt over de inkoop van frituurvet. De boetes bedragen in totaal 4 miljoen euro. Premier Rutte wil niets veranderen aan de hoogte van het salaris van het Koninklijk Huis. Ook wil hij niets zeggen over het uitgavenpatroon van de koning. De Tweede Kamer wil al jaren meer weten over de begroting voor het Koninklijk Huis. Het weer bewolkt en regenachtig. Ook morgen buien, later af en toe zon. En het wordt een graad of 15.